met het NOS-journaal. Het ministerie van Economische Zaken heeft ingegrepen bij chipfabrikant Nexperia. Onder meer de topman van Nexperia is voorlopig uit zijn functie gezet. Het ministerie zegt dat er ernstige bestuurlijke tekortkomingen waren bij het bedrijf... dat zijn hoofdvestiging heeft in Nijmegen en in 2019 werd overgenomen door het Chinese concern Wingtech. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips naar het buitenland verdwijnen... en niet beschikbaar zijn in een noodsituatie. Het bedrijf kan bij de rechter bezwaar maken tegen de maatregel. De 49-jarige vrouw uit Hoofddorp die afgelopen week werd ontvoerd is terecht. De politie zegt dat ze zondagavond in goede gezondheid thuis is gekomen. Ze werd afgelopen woensdag ontvoerd. Volgens de politie had haar ontvoering te maken met een conflict tussen internationale harddrugscriminelen. De afgelopen dagen zijn zes mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. De vrouw werd gebruikt als drukmiddel. Waar ze werd vastgehouden en hoe ze is teruggekeerd is niet bekendgemaakt. President Trump is begonnen aan zijn reis naar het Midden-Oosten. De komende dag wordt hij verwacht in Israël en bij de Gazatop in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Aan boord van zijn presidentiële vliegtuig zei hij tegen journalisten dat de oorlog in Gaza voorbij is. Afgelopen week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van een plan over een staakt het vuren... en de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De verwachting is dat in de vroege ochtend de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. En in de Duitse stad Düsseldorf heeft een man een nieuw wereldrecord voor push-ups gevestigd. De 36-jarige Ilja Mazar wist binnen een tijd 1651 keer met zijn borst de grond te raken. Eerder dit jaar had hij al het record voor normale push-ups aangescherpt naar 1950 binnen een uur. De influencer en fotograaf Mazar begon twee jaar geleden met het dagelijks oefenen van push-ups. Hij begon met 50 keer. Het weer, het is bewolkt en vrijwel overal droog.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 Remember They seem to just echo Voices raised in anger Maybe you will charged in celebration. But now I fill my life up nothing using your phone to portray this perfect version of you. Using hashtags to survive, addicted to this online life.